7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. BOA's zien het niet zitten om nog harder op te treden tegen corona-overtreders. De burgemeesters willen dat BOA's sneller ingrijpen, bijvoorbeeld bij te grote groepen. Maar in het AD zeggen vakbonden dat dat helemaal niet kan. Er is te weinig personeel. deze BOA maakt zich ook zorgen over haar veiligheid. Het meest eh, heb ik eh, last van mensen die het mondkapje niet of eh, niet goed dragen. En op dit moment ook eigenlijk van eh, uitdagende jongeren die in het OV of daaromheen zich ophouden met meer dan vier personen. De BOA's willen dan ook graag dat ze binnenkort met een wapenstok de straat op mogen. De kroonprins van Saoedi-Arabië is aangeklaagd voor moord. Twee jaar geleden werd de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord. Hij schreef onder andere kritische artikelen over de kroonprins. De verloofde van de journalist denkt dat de kroonprins iets met de moord te maken heeft. Hij en twintig andere Saoediërs worden nu voor de rechter gesleept. Griezelen is er niet meer bij in Toverland. Het Limburgse pretpark stopt toch met de Halloween Nights... omdat er zoveel ophef over is. Er kwamen duizenden bezoekers op die griezelavonden af... terwijl evenementen vanwege corona verboden zijn. Eerder stopte collega Park Walibi ook al met zijn griezelnachten. Het is gelukt. Een Amerikaans ruimtevoertuig is geland op een planetoïde, een soort rondzwevend rotsblok. Het gebeurde op zo'n 330 miljoen kilometer hier vandaan, met succes dus. The hazard map is go for tag. Contact expected in 50 seconds. We're going in. We're going in. Touchdown declared. <laughs> Het was trouwens maar een kort bezoekje. De ruimtesonde landde maar voor 16 seconden. Dat zou genoeg moeten zijn om wat gruis en grind op te zuigen... en mee terug te nemen naar onze planeet. Of het echt gelukt is, is nog niet duidelijk. Experts hopen dat het ruimtegruis meer duidelijk kan maken... over hoe de aarde is ontstaan. Het weer. Vanochtend regent het in het hele land. Vanmiddag trekken de buien weg en dan wordt het warm.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 Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen.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 Toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Mais qui va se négliger je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche joli job. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, les people. I par mail. Mais qui bien Kouma, mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo les Oh bête, bête, bête.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 Het gaat wat minder slecht met de horeca dan in de eerste coronagolf. Volgens ING daalde de omzet van pinbetalingen vorige week met 65 In maart was het nog 85 dat de prinsessen Amalia en Alexia langer in Griekenland zijn gebleven... is volgens premier Rutte een privézaak. En dat zegt Rutte in reactie op het nieuws dat de twee prinsessen pas gisteren zijn teruggekomen. Onbekenden hebben begin deze maand in musea in Berlijn... zeker 70 kunstvoorwerpen besmeurd met een vloeistof. Mogelijk is er een verband met een bekende Duitse complotdenker... volgens wie een van de musea het centrum is van de wereldwijde satanische scene... en coronacriminelen. En het weer eerst regenachtig, vanmiddag droog, aan de kust erg veel wind... en het wordt 16 tot 21 graden. I will always be like a song roundabout town.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 this song 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. sipping. the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up golf, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wings. Shit is so I gotta be gifted. He blessed me fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.